Zit van der Linden met het NOS-journaal. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala... is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween twee weken geleden van de radar... toen de voetballer op weg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Schepen hebben de afgelopen week gezocht bij het eiland Guernsey. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. 3700 Amerikaanse militairen zijn naar de grens met Mexico gestuurd om de grenspolitie bij te staan. Ze gaan beveiligingscamera's bedienen en leggen extra prikkeldraad aan. De troepen blijven er drie maanden. Er zijn dan in totaal ruim 4300 Amerikaanse militairen bij de Mexicaanse grens. Ze moeten illegale migranten tegenhouden. President Trump wilde daarvoor eigenlijk een grensmuur bouwen... maar onderhandelingen over de financiering daarvan zitten vast. Dat leidde vorige maand tot een lange shutdown van de overheid. De regering van Curaçao is bereid om een steunpunt te worden... in een internationale hulpactie voor Venezuela. Volgens oppositieleider Guaido dreigen zeker 250.000 Venezolanen te overlijden... door ondervoeding of gebrek aan geneesmiddelen. Curaçao, waar 15.000 Venezolaanse vluchtelingen leven, ligt dichtbij en zou erg geschikt zijn als distributiepunt voor hulpgoederen. Israël gaat een hek bouwen langs de grens met Gaza. Over de volledige grens van 65 kilometer komt een stalen hek van 6 meter hoog. Premier Netanyahu zegt dat het hek zal voorkomen dat terroristen Israël kunnen binnendringen. Bij dezelfde grens is ook een ondergronds detectiesysteem... waarmee tunnels worden opgespoord die smokkelaars en terroristen gebruiken... om ongezien van Gaza naar Israël te komen. Het weer, het is vrijwel overal droog. Het kan in het binnenland licht vriezen en glad zijn. De aankomende dag staat er een krachtige wind en gaat het aan het einde van de ochtend regenen.